nieuws van 1 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. De Georgische pianiste Mariam Batsashvili heeft het tiende Frans Liest concours gewonnen. Dat maakte juryvoorzitter Joop Daalmeijer bekend tijdens de slotavond van het concours in Utrecht. De winnares krijgt 20.000 euro. Pieter Kleimo uit de VS werd tweede, de Nederlander Menji Han derde. Hij nam ook de publieksprijs mee naar huis. In Tivoli Vredenburg speelden de finalisten samen met het Radio Philharmonisch Orkest werken van Liest. Koningin Maxima was ook bij de galaavond aanwezig. Bij luchtaanvallen in Irak zijn doelen van islamitische staat gebombardeerd... waarbij mogelijk leiders van IS zijn geraakt. Amerikaanse autoriteiten bevestigen dat ze in het noorden van het land... bij Mosul een konvooi van IS hebben bestookt. Meerdere Arabische nieuwszenders melden ook een luchtaanval op een huis bij Al-Qaim... in de buurt van de grens met Syrië. Mogelijk was daar ook de leider van islamitische staat aanwezig, Abu Bakr al-Baghdadi. Nederland gaat het leger van Oekraïne helpen om de koude winter door te komen. Dat zei minister Koenders van Buitenlandse Zaken na overleg met zijn Oekraïense collega Klimkin. Nederland trekt 400.000 euro uit voor de hulp. Er worden onder meer generatoren en winterkleding naar Oekraïne gestuurd. Koenders benadrukt dat het niet gaat om wapens. In de eredivisie heeft AZ zijn eerste competitiezegen onder trainer Van den Brom binnen. AZ versloeg NAC Breda met 1-0. Eerder op de avond speelde SC Heerenveen met 2-2 gelijk tegen Go Ahead Eagles. PEC Wolle won thuis met 2-0 van FC Groningen en ADO Den Haag versloeg Willem II met 3-2. Het weer, steeds meer bewolking en op de meeste plaatsen droog.